omgekomen Nederlander zou naar Jemen zijn gereisd om te studeren aan een salafistische theologische school. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet op de hoogte te zijn van het overlijden van de Nederlander. Minister Schultz van Hagen ziet niets in een VVD-voorstel om rechtsinhalen standaard toe te staan. Het leidt volgens haar niet tot een betere doorstroming. VVD-Kamerlid Elias vroeg de minister om het Amerikaanse systeem te overwegen. Daarbij mogen auto's elkaar links en rechts inhalen. Schultz van Hagen wijst erop dat veel wegen maar twee rijstroken hebben... en dat voor auto's en vrachtwagens andere snelheden gelden. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn 1500 mappen met geheime documenten uit de tijd van de militaire dictatuur gevonden. De mappen lagen in de kelders van het hoofdkwartier van de luchtmacht. Gaat onder meer om verslagen van bijeenkomsten en een zwarte lijst van artiesten en kunstenaars die werden gezien als tegenstanders van het regime. Er wordt nu onderzocht of de documenten gebruikt kunnen worden voor rechtszaken. In Oordal, in het zuidwesten van Noorwegen, heeft een man gisteren een lijnbus gekaapt en de twee passagiers en de buschauffeur doodgestoken met een mes. De man is aangehouden. Hij raakte zelf ook gewond. Of dat gebeurd is bij de aanhouding of al eerder is onduidelijk. Volgens de politie komt de man uit Zuid-Soedan. Het CDA-partijbestuur heeft de advieslijst voor de Europese verkiezingen vastgesteld. Oud-lijsttrekker Wim van den Kamp staat op de derde plaats. De nummer 1 was al bekend, Esther de Lange. Bij een ledenstemming versloeg zij van de Kamp. Op het voorjaarscongres van de partij in februari wordt de definitieve lijst vastgesteld. Het weer, het is koud, lokaal 3 graden en kans op vorst aan de grond. In de ochtend wat zon, maar vanuit Zeeland gaat het weer regenen. Het wordt 8 tot 11 graden.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 是那。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 sarò mai un dio. Vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato. Vivere, fotocopiandoci il passato.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 safe and sound. My hands of zfmzandvoort.nl can help you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 deja vu, but I thought this can't be true, cause... Oh,